Het is precies 4 uur. Dit is het Radio 5 NOS Journaal met Renate Kok. Goedemiddag. Goedemiddag. De Syrische hulporganisatie Witte Helmen is boos op de Verenigde Naties... vanwege het uitblijven van steun in het rampgebied. De VN moet excuses maken, zegt de organisatie. In het noorden van Syrië zitten de rebellen... en president Assad laat geen hulpgoederen door naar dat gebied. Gisteren kwamen er voor het eerst zes vrachtwagens met hulpgoederen aan... maar dat konvooi stond al gepland voor de aardbevingen. Vandaag bereikte opnieuw 14 in vrachtwagens het rampgebied. Of dat ook hulp was die al eerder was ingepland... wil de organisatie erachter niet zeggen. Het Nederlandse reddingsteam in Turkije heeft vandaag nog een kind weten te redden uit het puin. Zojuist, 106 uur na de start van onze operatie, hebben we samen met de Turkse hulpverleners een jongetje van 8 jaar onder de puin vandaan gehaald. Enorme opsteken voor ons en het team. Bovenal natuurlijk goed nieuws voor hemzelf. Geeft ons weer energie om verder te gaan met onze inzet. De jongen is aanspreekbaar. Hij is met een eh, ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hulpverleners hebben tot nog toe elf mensen weten te redden. Ander nieuws dan. Het kabinet vindt dat er volgend jaar geen atleten uit Rusland of Belarus mee mogen doen aan de Olympische Spelen in Parijs. Dat schrijft minister Helder voor Sport aan de Tweede Kamer. Vanmiddag besprak ze de kwestie met collega-ministers uit Europa, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het Internationaal Olympisch Comité denkt dat sporters uit Rusland en Belarus wel mee kunnen doen, maar dan onder neutrale vlag. Maar het Nederlandse kabinet en veel andere landen zijn het daar niet mee eens. En Arne Slot blijft bij Feyenoord, ondanks interesse van Leeds United. De trainer bevestigt dat de Premier League club zich heeft gemeld... maar dat hij van Feyenoord niet mag vertrekken. En zelf wilde hij eigenlijk ook helemaal niet weg. Het is wel een compliment dat zo'n club eh, interesse in je heeft. Dat is ook helder. Het is een geweldige competitie, maar... Ehm, wij maar we zijn ook met iets geweldigs bezig bij Feyenoord. En ehm, schitterend dan staan we ervoor in de competitie, in de beker, in het Europese toernooi. Dus er is heel veel om, ehm, om met heel veel enthousiasme naar buiten te kijken. De 44-jarige slot is bezig aan zijn tweede seizoen bij Feyenoord. Vorig jaar leidde hij de Rotterdammers naar de finale van de Conference League. Het weer dan. De bewolking gaat toenemen. Het blijft wel droog. temperatuur gaat eh, uiteindelijk dalen vannacht naar een graad of 4.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 Into the line of a dark black night. van de jaren 60. En ik begon met nummer 59. De Beatles ze staan 11 keer in de lijst. En je komt ze eh, de komende uurtjes eh, regelmatig tegen. Sterker nog, in dit uur twee keer de Beatles, twee keer Golden Earring... en maar liefst drie keer de Cats. En dit was eh, Blackbird dus op nummer 59. Onder andere opgestemd door Sabine Vasem. Heeft de jaren 60 niet echt meegemaakt. Wij wel, hè, Jan, want jij nou bent een kind van de jaren 60. <laughs> Ik zat op de kleuterschool, uh, eh, Het waren oh. mijn jongste jaren ja, ja, jou toch ook? Want het ja, ik niet zo heel veel. Ik ben van de 61. ik ben ook 61. Ja, ik ben van 63. Dus ik werd vanmorgen in een winkel wel uitgemaakt voor opa. Oh ja? <laughs> ja. Ik zie Wendy al verschrikt kijken van wat wat dat dan? Nou goed, dat verhaal dat vertel ik volgende week wel in de weekendborrel. Dit is een hitlijst, dus we gaan gewoon heel veel muziek draaien. Dankjewel voor het eh, luisteren en dankjewel voor het stemmen. Sabine, Sabine Vasem, zij heeft dus eh, de 60s niet echt bewust meegemaakt... maar Paul McCartney wel gezien op Pinkpop en daar heerlijk van genoten. Nou, ik zei het al, we hebben nog meer Beatles... Nu op nummer 58 met A Day in the Life in de toplijst van de jaren 60. 58. just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. de jaren 60. Zachtjes stikt de regen op mijn zolderraam. ritme van de eenzaamheid. Die regen zegt we waren zo gelukkig samen. Maar nu is dat verleden tijd. De regen valt bij stromen, het is een trieste dag want je liet me staan alleen. Ik ken nu de betekenis van tegenslag, omdat je met mijn hart verdween. Kom, vertel me regen wat je doet. Zeg, maak je tussen ons een beetje voet. Ik heb niks aan een ander, want ik hou alleen maar van haar. regen valt bij stromen, is een trieste dag. Want je liet me staan alleen. Ik ken nu de betekenis van tegenslag, omdat je met mijn hart verdween. Maak haar hartje vurig, want ze is zo cool. Vraag beste regen aan de zon, hoe of je dat doet. Zachtjes stikt de regen op mijn zolder aan. Het ritme van de eenzaamheid. Die regen zegt we waren zo gelukkig samen. Maar nu is dat verleden tijd. luister naar die hoorde nummer 58. Een van de Beatles liedjes in deze toplijst van de jaren 60. Eh, A Day in the Life, het epische finale stuk van de LP Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Geschreven door John Lennon en het snelle tussenstuk is van Paul McCartney. En dit was eh, Rob de Nijs, Dat maar één keer in de lijst. Is dat niet een beetje weinig, Jan? Ja, dat is weinig, zou je zeggen, Corné. Maar ja, Rob was natuurlijk aan het begin van zijn carrière. En die had eigenlijk in de jaren 60 één plaat. En maakte meerdere platen uiteraard. Maar één plaat die echt eh, gebleven is een klassieker te zijn. En dat was deze plaat, Ritme van de Regen. Natuurlijk wel voor Sonja doe ik alles. En Stille Verdriet en Trace en Anna Palona. Maar ja, dat waren allemaal kleinere hitjes. En dit is echt een klassieker gebleken in de jaren. Rob de Nijs. En dit is eh, Jim Reeves in de toplijst. Hij staat op 56. I love you because... I love you because you understand, dear. Every I try to do. You're always there to lend a helping hand, dear. I love you most of all. I know happiness you open wide.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 Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night out. Eh, dat waren de Doors en Light My Fire. Ze staan eh, twee keer in deze toplijst van de jaren 60. En dit was op nummer 55 dus Light My Fire. Eh, Leni van Zuilen uit Amsterdam. Ik sta al meer dan 40 jaar van mijn leven. Ik ben echt ja, van 1956 al zo'n halve garen op dit nummer. Midden in de kamer in mijn eentje te swingen. De radio die gaat helemaal voluit. Dit is de toplijst met Jan Paparazzi, Corné Klein. Straks de laatste twee uurtjes met Erik de, de, de Zwart tussen 6 en 8. En ik heb eh, ja, zulke fijne liedjes, al zeg ik het zelf. Ze zijn echt fantastisch. Nu twee achter elkaar van de Golden Earrings. Ehm, zometeen op 53 hoor je Golden Earring, was het toen. Zonder de S, Another 45 Miles. En ehm, nu op nummer 54 de Golden Earrings met de S. I've Just Lost Somebody. met Corné Klein en Jan Paparazzi. En de Golden Earring, moet ik zeggen, dat was de Golden Earring eigenlijk. Op nummer 53 in de lijst. Met een G op het eind nog, hè. Eh, er was wat verwarring over eh, Corné, maar de eerste was met een S op het eind. Ja. Die we draaiden op nummer 54, eh, dat was I've Just Last Somebody. En op 53 net Another 40 mile, 5 Miles van de Golden Earring met een G. Want dat is namelijk in 1969 een hit geweest en toen was de S er al af. We gaan door met de lijst. Op 53 hebben we de Earring gehad. 52 staan de Blue Diamonds met een plaat uit 1960, Ramona. Een plaat waarvan Ali ten Wolde Bakker uit Zwolle zegt... dit nummer draaiden we altijd na na het werk in de bus helemaal grijs. Iedere dag weer. We hebben hem helemaal grijs gedraaid, jongens. Ik kan het nog steeds woord voor woord meezingen. En Anita Leeuwenberg uit Almelo zegt... Heimwee, heimwee, heimwee naar de 60s als ik dit nummer hoor. Op 52, de Blue Diamonds en Ramona. Ramona, 66. van de jaren 60. En je hoort op nummer 51 Sure He is a Cat. En dit was op nummer 50 Jukebox. En ik heb zo meteen nog een liedje van de Cats in dit uur van deze hitlijst. We gaan eh, door tot 8 eh, uur vanavond. Straks vanaf 6 uur hoor je Erik de Zwart. En nu tot 6 uur Jan Paparazzi en Corné Klein. En Jan, we hebben een hoekje Frankrijk. Ja, mooi. Twee Franse platen achter elkaar in de lijst vandaag.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 Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur tremolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non. de toplijst van de jaren 60. Edith Piaf in de lijst genoteerd. En ook deze staat er uiteraard in, anders hoorde je niet. Het zijn de Cats. van de jaren 60. op nummer 46. Twee keer in de lijst en dit was The Life I Live. Er is op gestemd door Kees van Schilte uit Rosmalen... en ook door Klaas van der Ginten uit Den Haag. En Klaas die zegt, ik heb geen verhalen, gewoon luisteren en de muziek laten spreken. Dat zegt genoeg in het geval van Q65. Dat is ook een beetje jouw favoriete groep, hè Jan? Nou, de favoriete plaat van mijn schoonmoeder is oh.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 Need that talk to me at night. I don't want you to worry. ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld? U bent niet de enige. Neem de 70-jarige Jan. Hij heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament... voor een betere toekomst van nierpatiënten. Hoe wilt u voortleven? Ga naar nierstichting.nl slash voortleven... en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt... All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Horenwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhorenwinkels.nl Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl Wilt u sms'en met uw kleinkind? Whatsappen of Snapchat? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, faceswappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone... of gewoon veilig uw computer updaten. Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Nieuw bij Max, de nieuwe Vermeer. Dit jaar komen bijna alle schilderijen van Vermeer terug naar Nederland... voor zijn grootste tentoonstelling ooit. Maar zes schilderijen zijn verdwenen... Met alle creatievelingen van Nederland brengen we die verdwenen werken weer tot leven. De Nieuwe Vermeer, vanaf zondag om vijf voor half negen bij Max op NPO 1. Het populaire ingrediënt mangaan is goed voor het kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Dat is ook precies de reden dat het in VitaPro zit. Zo helpen we jou een handje om lekker te kunnen blijven bewegen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Er is meer Vermeer. Ga naar denieuwevermeer.nl en bezoek het 3D-museum. Beluister de podcast of ga zelf aan de slag met de opdrachten uit de serie. Senator Van Salderen moet blijven op jnl.nl. Stem provinciaal, ook, ook, ook lokaal. Op de kabel, DAB+, online en via de app. NPO Radio 5. En het is vijf uur, dit is het Radio 5 NOS Journaal met Renate. Goedemiddag. Goedemiddag. President Assad is akkoord met de levering van humanitaire hulp... aan het rampgebied in het noorden van Syrië. Het gebied dat in handen is van de rebellen, melden Syrische staatsmedia.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 Volgens de minister duurt het langer omdat het eh, allemaal erg complex is. Ze schat dat er ongeveer 3000 boeren en andere bedrijven zijn... die veel stikstof uitstoten met een grote invloed op de natuur. Er liggen allerlei berekeningen aan ten grondslag. Op basis van spreiding, ligging ten opzichte van de natuur, et cetera. Nou, dat hebben we nu vastgesteld. Dit gaat naar Brussel. Eh, samen met de aanvraag van die regeling die we willen koppelen aan die groep van 3000 eh, ondernemers. En daarvoor is dit gewoon echt een noodzakelijke tussenstap. Ondanks die vertraging wil het kabinet nog altijd dat de totale stikstofuitstoot in 2030 50% minder is. Nederland zet een Britse Syriëganger uit... die in het Verenigd Koninkrijk wordt verdacht van, van terrorisme. Dat land wil hem niet terugnemen. En omdat die Brit na zijn vertrek uit Syrië... ook korte tijd in Turkije verbleef... wordt hij nu op het vliegtuig naar Istanbul gezet. Zijn advocaat zegt dat er een geheime deal is... tussen Nederland en Turkije. De man van 28 werd in 2021 aangehouden op Schiphol... en zat sindsdien hier vast. Wat hem in Turkije te wachten staat, is niet bekend. En Chris Kools uit Schravenzanden is begonnen aan een eh, hele bijzondere actie. Hij gaat 24 uur lang non-stop schaatsen. Hij wil zo aandacht vragen voor de penibele situatie van veel schaatsbanen... door de hoge energieprijzen. En daarom gaat hij 1700 rondjes rijden. Hij is niet bang om in slaap te vallen, zei hij tegen Hart van Nederland. Nee, nee dat, eh, je blijft zo geconcentreerd bezig... en op een gegeven moment ga je ook de borden achterstevoren lezen... om in ieder geval maar eh, bezig te blijven. Ja, Gelukkig hoeft hij tussendoor ook niet eh, naar de wc, zegt hij. Want door het schaatsen zweet hij zoveel dat hij niet hoeft te plassen. Mocht het nou wel zo zijn, dan staat er in ieder geval een jerrycan klaar langs de baan. De bewolking gaat toenemen, maar het blijft wel droog. De temperatuur gaat dalen naar een graad of 4. Morgen wordt het zwaar bewolkt.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 Oh Lord, let the good times come. Dit is hem, de Evergreen Toplijst van de jaren 60. De meid van de jaren 60. Het uurtje tussen 5 eh, en 6 met Jan Paparazzi, Corné Klein. Ik zei het al eerder, straks hoor je de laatste twee uurtjes met Erik de Zwart dit was nummer 44, The Motions en het prachtige Wasted Words. Motivatie voor deze plaat onder andere van eh, René Portelli uit Dordrecht. Die zegt, er is de eerste Nederlandse protestsong... in navolging van Bob Dylan en Donovan in de jaren 60. Helaas, gezien de actuele oorlogssituatie in de wereld... hebben de wereldleiders hiervan nooit notie genomen. En uh, eh, Roland Aafs uit Harlingen zegt over The Motions met The Wasted Words... ik heb het nummer leren kennen door Johan Derksen... en nooit geweten dat in Nederland toen al zulke goede kwaliteitsmuziek gemaakt werd. We gaan eh, door met de lijst, want eh, we hebben heel veel muziek en heel weinig eh, tijd, zeg maar. Nummer 43 is gemaakt door The Shadows, de vaste begeleidingsgroep van Cliff Richard. ze kwamen zelf met een gigantische hit in 1960. Dit is Apache. NPO Radio 5, de evergreen toplijst van de jaren 60. De voelt je thuis. 42. Tous les garçons tutto ce che l'amour volgende lijstje horen Françoise Hardy. De week van de jaren 60. En dat was eh, onder andere een favoriet van Renate Methuffer uit Rijswijk. En zij zegt, eh, vreemd genoeg eh, doet dit nummer me denken aan mijn wilde jaren in de jaren 80. Ik was toen in transitie en had een vriendin in Amsterdam... die daar ook erg mee bezig was. Zij hield van Franse muziek en draaide dit nummer... Ja, in mijn herinnering gewoon de hele dag door. Echt zeer regelmatig. Helaas zijn we elkaar uit het oog verloren. Dit is de toplijst van de jaren 60 tot 8 uur vanavond. Nu 12 minuten over 5. En hoog tijd voor een man die vijf keer in deze lijst staat. In dit geval op nummer 41, Boudewijn de Groot. Meneer de president, wel te rusten maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten. Waar uw jongens zitten eenzaam ver van thuis. Denk vooral niet aan die 46 doden. Die vergissing laatst met dat bombardement. En vergeet het vierde van die tien geboden. Die u als goed christen zeker kent. Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten soldaten Eenzaam stervend in de verre tropennacht. Laat die bleke pacifisten kliek maar praten, meneer de president. Slaap zacht. Droom maar van de overwinning en de zegen. Droom maar van uw mooie vredesideaal. Dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen Droom maar dat het u wel lukken zal ditmaal. Denk maar niet aan al die mensen die verrekken. Hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord. Droom maar dat u aan het langste eind zult trekken. En geloof van al die tegenstand geen woord. Bajonetten met bloedige gevesten houden ver van hier op uw bevel de wacht. Voor de glorie en de eer van het Vrije Westen, meneer de president slaap zacht. Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen al die schuldeloze slachtoffers ziet staan. Die daar ginds bij het gerecht zijn omgekomen. En u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan. En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld. Die het bloed en de ellende niet vergeten en voor wie nog steeds een mensenleven telt. Droom maar niet te veel van al die dode mensen. Droom maar fijn van overwinningen van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen, meneer de president. Slaap zacht. Tot 8 uur vanavond, de mooiste jaren 60 muziek ooit gemaakt. Dit is de Evergreen Toplijst van de jaren 60. uit 1969. Nederlands trots, ook nummer 1 in Amerika geweest. Dat is een plaat waarvan Janet Rollos in kerk zegt... geweldige Nederlandse groep die dat voor elkaar heeft gekregen. Nummer 1 in Amerika. Ik kom er regelmatig en als ik dit nummer dan ergens hoor... dan eh, vervult mij dat met een ontzettende trots. En eh, Gerard Hanning uit Enschede zegt over Shocking Blue met Venus nummer 40. Toen ik dit voor het eerst hoorde ben ik op de fiets gesprongen... en gelijk naar de plaatselijke platenwinkel gegaan om deze plaat te kopen. Nog altijd een topper. 39, Leonard Cohen. Come over to the window, my little darling. I'd like You left when I told you I was curious. I never said that I pretty one.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 De week van de En de mannen met z'n drietjes genoteerd op nummer 35. Sterker nog, ze staan 9 keer in de lijst. En deze Don't Forget to Remember was een favoriet van Gerda van Gelderen... en van Annette van der Hoor. Mijn grote liefde, we hebben vaak geslowdanced op dit nummer van eh, de Bee Gees. Ik heb het helemaal grijs gedraaid. Ehm, daarvoor nog muziek van Creedence Clearwater Revival Bad Moon Rising. Eh, komt eh, uit de film American Werewolf in Londen. Onder andere uit die film. En het was ehm, ja, zeg maar de inspiratie voor Michael Jackson's Thriller video. Ehm, grotendeels dus gebaseerd op dit liedje Bad Moon Rising, genoteerd op nummer 36. Door met nummer 34 uit 1966, de mama's en de papa's. Een plaat waarvan Bert Goeman in Schoonhoven zegt... een meesterlijk nummer, mooie zang en muziek... die prachtig bij elkaar past als een muzikaal schilderij. Geweldig, wanneer je dit hoort, dan eh, versta je alles. Je begrijpt alles wat ze zingen. En Chitske Mulder uit de Ridderkerk zegt... de associatie met Tweede Reizen die we gedaan hebben vroeger op de middelbare school. Als ik dit hoor, geweldig. Op 34. De mama's en de papa's. 39 in de toplijst van de jaren 60 op NPO Radio 5. Uit de late jaren 60 Fleetwood Mac en Albatros. De plaat waarvan eh, Ria Barveld uit eh, Lommelen zegt... voor mij is dit het mooiste instrumentale nummer aller tijden. Door met de lijst 32, opnieuw de Bee Gees. Hij staat links van je. Ja. Oh nee, rechts van jou. Links van mij, toch? Rechts van mij, ja. ja, Hij komt eraan met de laatste twee uurtjes van de toplijsten van de jaren 60. Erik de Zwart zometeen tussen 6 en 8 op NPO Radio 5. En dit waren de Stones. I can get no satisfaction. Dit is nummer 30 in de lijst. The Hollies. He ain't heavy, he's my brother. Mijn toplijst van de jaren 60. 29. aardbeving in Turkije en Syrië heeft het leven van tienduizenden mensen volledig verwoest. Er is behoefte aan medische zorg, voedsel en onderdak. Daarom is jouw hulp nu nodig. Samen komen we in actie voor de slachtoffers van de aardbeving. Geef op giro555.nl. Het is weer winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want deze dagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl Wat als je broer een puinhoop maakt van zijn leven? Je steunt hem financieel en hebt hem in huis genomen en nu gaat het helemaal mis. Zet je hem uit huis? Of praat je het uit? Wat koos Theo van Gogh in 1887? Ontdek het in de tentoonstelling Kiezen voor Vincent. Nu te zien in het Van Gogh Museum. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen... door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Kies jouw duurzame telefoon op fairphone.com. Change is in your hands. André van Duin gaat in gesprek met zijn collega's. Er wordt om gevochten om bij jou op de eerste rij te zitten, toch? Deze week met Joep van het Hek. Ja, het wordt niet doller worden. In een klassieke oldtimer praten ze over humor en alles wat daarmee te maken heeft. Ik denk op het moment dat je erover gaat nadenken, ja, dan is je cabaret niet meer leuk. Bij Van Duin op de Achterbank. Vanavond om vijf half bij Max op NPO 1. Plus online en via de app. NPO Radio 5.